Ja, wij begrijpen dat iedereen het heel graag wil. Dat vinden we ook heel erg fijn. Dat juichen wij toe. Eh, maar dit is overmacht. We horen sommige mensen die hebben drie lijnen tegelijk openstaan. Die bellen ons 500 keer. Ja, dat kunnen we helaas echt niet handelen. Daarom vragen ze om rustig aan te doen. Als je belt en je komt er niet doorheen, probeer het dan later nog eens. Vandaag zijn er 70.000 afspraken voor Jansen gemaakt. Met dat vaccin heb je maar één prik nodig. En veel mensen halen die nog gauw, zodat ze op vakantie kunnen. In het Verenigd Koninkrijk stijgen de besmettingen weer flink. Vandaag haalden ze daar even hoge coronacijfers als begin februari. 16.000 mensen zijn positief getest. Komt door de Delta-variant. Die is besmettelijker en gaat daar rond. De EU verwacht dat bijna alle besmettingen in Europa eind augustus met die Delta-variant zijn. Heb je je tent al ingepakt en ben je klaar om croissants te gaan eten op de camping in Frankrijk? Nu dat land morgen op geel gaat, moet je nog wel rekening houden met coronaregels die anders kunnen zijn dan hier, zegt de campingbranche. Ja, er zijn natuurlijk nog wel maatregelen. Bijvoorbeeld belangrijk is in Frankrijk nog dat eh, de mondkapjes in de binnenruimtes nog steeds verplicht zijn in Frankrijk. Maar als je gevaccineerd bent, eh, of je hebt een negatieve PCR-test, dan ben je eigenlijk welkom in Frankrijk. Zorg dus dat je je gele boekje met vaccinatiebewijs of je corona-check-app bij je hebt. Een pontje over de Waal bij Beuningen in Gelderland voor voetgangers en fietsers zoekt schippers. Vrijwillig en dus onbetaald. En daardoor is er weinig animo. Zonder extra vrijwillige schippers dreigt het pontje uit de vaart te raken. En dat terwijl het zo leuk is, zegt schipper Jos. die mensen die je aan boord neemt, die zijn altijd blij. Die willen het liefst eh, een beetje heen en weer varen. Het liefste de hele dag, want ja, wie wil er niet op een pontje zitten? Dat vindt iedereen eh, leuk. Om de pont te kunnen besturen moet je wel in bezit zijn van een groot vaarbewijs. Dan nog het weer. Vanavond droog. Het koelt af naar 10 graden vannacht. Morgen deels zonnig en zo'n 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Op de A4 naar Amsterdam 5 minuten vertraging tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep.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 When you hold me tight, mm, fever. In the morning, uh, fever all through the night. Sun lights up daytime, moon lights up night. My eyes light up when you call my name, cause I know you're gonna treat me right. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. I fever in the morning, fever all through the night. night. Fever all through the night. Ja, hier zijn wel duizend uitvoeringen van onder andere. En this is one of them. Buddy Grego hoorde je met eh, Fever. Welkom terug bij het tweede uur van het programma Grasduinen. Straks eh, FanFM met collega radiomaker uit eh, Volendam eh, ditmaal. Roy de Smet, volgens mij komt hij net binnen. En hij gaat twee uur lang je bijpraten over Bob Dylan. Maar nu eerst, Robin Thicke, Take Me Higher. acht jaar na eh, het succes van eh, Blurred Lines. Ehm, eh, ik dacht, dit was wel de nieuwe zomerhit voor Pharrell en Robin Thicke. Tezamen dit keer gebruik maken van de sample van Ladies Night van Cool in the Gang. Het nummer heet Take Me Higher. ik denk, nou, kan niet anders dan de grote zomerhit. Maar hij blijft volgens mij een beetje uit. Al luister ik niet iedere dag naar de reguliere radio. Uh, verder nog met een beetje disco altijd in twee uur. Iets meer uptempo. Newman ga je luisteren met Here With Me. En een sampletje van Bill Withers. van mij. uit eh, Portland. We zou een dikke hit, of twee dikke zelfs, in 86... Eh, eh, met dit nummer I Can't Wait en The Point of No Return. We hebben het over New Shoes en dit was de cover door de Analog Players Society. Zomer, zee, zand, zanna, zwos, zlif. Ehm, als je daarmee jezelf eh, programmeert zeg maar, als eh, radiostation... dan mag, dit, eh, mag deze band absoluut niet ontbreken.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 Like a hippie boomer with constellations. Can you read my fortune? Darkness in your eyes until the morning With our arms open Cause I can't keep falling Through kaleidoscopic skies You said trip, take a dip Follow all the yellow bricks Take the top off your lip Like it's 1966 That's your scene, lucid dreams Kinda taste like gasoline You're a servant of the chemical baby with constellations, and you read my fortune with darkness in your eyes until the morning. With arms I keep falling through kaleidoscopic skies. You said trip, and dip no how party Oh, it beats no how Oh, it beats no out of party Oh, it beats no quand on danse. Petit pas posé sur le sol comme une évidence. Petit poussé semé cailloux caillou dans la forêt danse. De toute évidence, tout ici pousse en silence. Et quand on y pense, petit à petit tout prend son sens. Petit pas posé sur le sol comme une évidence. Petit caillou semé partout par petit pousset De toute évidence, tout ici pousse en silence. you know nous la story. T'es le collier de perles, nous l'île de Corée. T'es la façade et nous l'ineffaçable. T'es facile, on est classique. T'es passif, pour se fatiguer, sache que c'est pas sale. C'est pas le même poids, on lutte pas dans la même salle. Chez toi, c'est le pal et chez nous, c'est où euh, Charlie. T'as ceux qui gèrent et ceux qui veulent tout péter. Au fait divers, on préfère ceux qui taffent même tout l'été. Gucci. can sharpen a diamond. Only diamond sharpen diamond. Bad boys move in silence, you know. Bad girls move in silence. We go. half eh, Frankrijk doet hier aan mee. als alle bands die er op dit moment eh, een beetje toe doen. Onder andere Guts, Patrice, Vette, Jojoa en Lieutenant Nicholson. Eh, en het waarom, ik denk dat het een eh, nummer is voor de Black Lives eh, Matter in Frankrijk. Het nummer heet Move in Silence. Oké, tijd is voor de concertagenda. Waar moet je naartoe in Amsterdam en Haarlem? Wie hebben er bevestigd? De eerste instantie, de Paradiso. Laten we daarmee beginnen. Son Little, R&B uit Philadelphia. 14 september, daarna uit Amsterdam. Stephen Morrison, onze eigen soulartiest. De 16 september. Cory Wong, Corrie Wong, sorry, <laughs> het klinkt als een Chinese gerecht. Cory Wong, funk, gitaar, virtuoos. 17 oktober en 7 november José González. 8 november legendarisch bassist Marcus eh, Miller. En 22 eh, eh, november José James, de soul- en jazz-vocalist die ik draaide in het eerste uur. En dan uit Nederland ook Benny Sings, 20 oktober. Verder 4 april volgend jaar. Hij stond eigenlijk gepland in 2021, maar komt terug in 2022 van de Cat. Dat is echt een waanzinnige virtuoze bassist. maakt vindingrijke mix van funk, R&B en punk. En mocht je dan niet kunnen de vierde, dan komt hij op 5 april in de Melkweg. Verder nog eh, in de Melkweg Joe Satriani, gitaarvirtuoos... en eh, natuurlijk 15 eh, Grammys, Grammy-nominaties verder. Komt met zijn Shapeshifting Tour naar de Melkweg 15 april, dus volgend jaar. En 17 maart dan nog, helaas zonder Amy... maar wel de originele live band van Amy Winehouse... met de Forever Amy Tour, 17 maart in de Melkweg. Dan nog de Patronaat hier in Haarlem. 27 november de Amerikaanse jazzzongeres... ooit ontdekt als straatmuzikant in Parijs... en nu natuurlijk wereldberoemd Madeleine Perol. Concert vindt plaats in de Philharmonie. En 4 eh, december, Hammond organist en de grote baas inmiddels van de begeleidingsband van Matthijs van Nieuwkerk op zaterdagavond. Sven Hammond plays Philonius Monk. En dan verder nog 9 maart volgend jaar eh, mijn favoriete programma BBC, eh, Late With. Uh, gepresenteerd door Jules Holland. Hij is bandleider en pianist en komt dus 9 maart naar de, ook de Philharmonie trouwens, Philharmonie in Haarlem. Verder nog Amsterdam Zikko. De Kitemen hebben net bevestigd 9 oktober. Simply Red 15 november. En Crack Reporter 20 april volgend jaar. Zoals gezegd... 17 eh, oktober. Cory Wong, het is geen Chinees gerecht. Nee, het is een absoluut eh, fantastische gitarist. Dus uh, je hoort hem hier nu live met het Metropole Orkest. Live uit het Concertgebouw Gunshu. Woensdagavond 23 juni van 8 uur tot 10 uur s'avonds weer een aflevering van Fan FM. Dit keer met Roy de Smet over Bob Dylan. Dus weer een aflevering met goede muziek en leuke verhalen, feitjes en anekdotes. 15 november dus in de Sikkeldoom. Simply Red. En eh, daarvoor hoorde je Corrie Wong. 17 oktober eh, in de Paradiso. Hij komt uit de Prinshoek Hij maakt er absoluut een feestje van. Dus mocht je niks te doen hebben, ga erheen. Zo direct om 8 uur. Het programma van Pim Groof, Fan FM. Met uh, twee uur Bob Dylan. Door Fan van de bovenste plank. En misschien ook wel voor het eerste uur, maar daar leek hij me eigenlijk een beetje te jong voor. Roy Smet, dat zo direct dus. Twee uur Bob Dylan bij Fan FM. Oké, nu verder met Isaac Chambers. always be to become aware of my own sensuality, I first become fully aware of my own tactile sense. In dim light, I close my eyes and remove my clothes. for being so wild? Hardly. He treats me like a rare and precious jewel. And he goes through the day proud of the fact that with me, he is the world's most imaginative lover. Men pick amazing places for sexual adventure. The wildest adventure proposed to me was in a bathtub we would fill with jello. All I could think of was how many boxes it would take what would be the most alluring color, the most delicious flavor, and how would that affect our oral explorations? If the jello gets firm, would I bounce? As you look around for what's new and different, remember these three important weapons that should be learned to keep a man in love. Imagination, sensitivity to his moods and desires, and the courage to experiment with new sexual techniques, enticing situations and places. Lovemaking is physical, and so is its language. Suck, cock, fuck, and prick are not bad words. Used in the bedroom by lovers to describe parts of the body and physical activities, they are very proper indeed, and they distinctly enhance sex. Overhaul a prudish attitude. Don't bristle and stick up your nose. At least not up in the air. met eh, The Sensual Woman. Ik hoop dat de kinderen eh, niet al te goed zijn in, eh, in Engels. daarvoor Isaac Chambers met Moonlight Ride. Ik ga eruit alvast, dan kan het programma hier zich gaan voorbereiden. Pim Groof dus, met het programma Fan FM. ditmaal over Bob Dylan, twee uur lang tussen 8 en 10. Ehm, ik ga eruit zoals ik al zei. Ik ben er volgende week weer tussen 6 en 8 met het programma Grasduinen. Mijn naam is Rob Benoni. Ik ga eruit met DJ Vadim versus Fat Freddy's Drop. Volgens mij twee jaar geleden of drie jaar geleden traden ze op hier uh, op Woodstock in eh, Bloemendaal. Uh, en het nummer heet Ernie. Uh, ik wens je een hele mooie avond. Oh, doe ik het goed? Nee, doe ik het niet goed. Daar komt hij. Hey, shy your game. I'm looking, but you can't buy my time. See eyes looking like I'm surprised, but it's more like I'm not inspired. So who you stepping out on the rush for? time to getting back on the bus, boy. Not for dripping, but sure done for a wealthy mind. So who you stepping out on the rush for? You got me getting back on the bus, boy. You're not for dripping, but sure done for a wealthy mind. See, I not trying to buy you my Earnhardt. Racing so fast with first glance, by chance wanna take a Walk on the south side, fly you out to Chicago tomorrow. I don't usually do this, bear with me. If it sounds foolish, but fools fall in it all the time. It's the telephone man, something wrong with my line, trying to reel it in. But she won't let me catch it, it's a real love thing like Mary J would sing. I'm a traveling man, moving through places. You have one of the most unforgettable faces. See, I that little smile started on your face now. No buzz, you shotgun every day now. Heavy, heavy, I could count the ways now. No problem, me never a waste now. Fun days, long nights, you wonder your ways now. Yeah. Come on, change it. rushful. Got me getting back on the bus, boy. I'm not for dripping, but i them for a wealthy mind. So who you stepping out on the rush for? You got me getting back on the bus, boy. You're not for dripping, but i them for a wealthy mind. That's right. She excuse me, love, I usually don't do this much. Are you in a rush? I'm just speaking, but then again, your presence enough to this fly on the wall, curve me like nah. I know you said you uninspired, my game is tired. Sorry, love, I never threw it. Gotta know you free to be. Overstand you not for me, but it's a possibility. I just wanna listen to you, maybe learn from one another. Hoping I fit your design and you call me your lover. But I truly understand if I'm not your average brother. Precious goddess, may I have this wine on the floor one time. Easy back it up, butterfly your mind as I try to keep up. You should have seen me in my prime. I know the battleground filled with deception and infidelity. And you ain't falling for the okie doke, is what you telling me. Never let a fool get you, or the kids be the centerpiece. Yeah, Never, never let the kiss be the centerpiece. can my time. See Ray's eyes looking like I'm surprised, but it's more like I'm not inspired. So who you stepping out on the rush for? Got me getting back on the bus for. Not a dripping but a short down for a wealthy mind. So who you stepping out on the rush for? You got me getting back on the bus for. You're not the dripping, but it's your them for a wealthy mind. rush for. Got me getting back on the bus, boy. Not for dripping, but I'm sure down for a wealthy mind. Who you stepping out on the rush for?